4 uur. Freddy van Tijn met het babymelkpoeier is uitgegroeid tot het belangrijkste Nederlandse exportproduct naar China en Hongkong. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederlands babymelkpoeder is in trek bij Chinezen, sinds in 2008 Chinese baby's overleden aan vergiftigde Chinese babymelk. In de eerste zeven maanden van dit jaar werd er voor 730 miljoen euro babymelkpoeier naar China en Hongkong geëxporteerd. Gevolg van het exportsucces is wel dat er in Nederland zelf schaarste is in de winkels. Oud-staatssecretaris Medi van der Laan wordt voorzitter van de nieuwe referendumcommissie. Het geen referendum wordt de eerste klus van de commissie. Van der Laan van D66 was staatssecretaris van Cultuur en Media in het tweede kabinet Balkenende. De commissie bestaat uit vijf leden, die zijn voor vier jaar benoemd. Het referendum van Geen Pijl over de politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne vindt ergens komend voorjaar plaats. De Europese Unie en UNICEF stellen 62 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs in Syrië, Libanon en Turkije. Volgens de Europese Commissie kunnen bijna 3 miljoen Syrische kinderen nu niet naar school door de burgeroorlog in hun land. En in China is de vermoedelijke dader van een serie bomaanslagen zelf omgekomen bij een van die explosies. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, meldt het Chinese staatspersbureau. Twee dagen geleden waren er 17 ontploffingen bij een industriestad in China. Daarbij kwamen 10 mensen om en raakten ruim 50 mensen gewond. Onder meer een ziekenhuis en een winkelcentrum werden getroffen. Er waren ook explosies bij een aantal overheidsgebouwen, waaronder een gevangenis. De dader van 33 had een deel van de explosieven zelf geplaatst en bracht ze op afstand tot ontploffing. Volgens de politie handelde de man uit rancune vanwege conflicten met buurtgenoten en bedrijven. Het weer, Helder en zonnig, in het noorden wat bewolking, temperatuur een graad of 17. Morgen eerst zonnig, later vanuit het zuidwesten meer bewolking. Het blijft droog. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Blarikum en Afrit Bunschoten 10 kilometer file. De A8 Amsterdam richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 2. A9 Diemen richting Alkmaar voor knooppunt Badhoevedorp 4. Op de ring van Amsterdam tussen afrit Watergraafsmeer en Knoop Nieuwe Meer richting Den Haag 7 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 4 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 Almere-Utrecht voor Hilversum 4. A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 5 kilometer.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 The coldest night came in the spring. The final frost was laid again. We dried the roots, froze the shoots, killed the flowers and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in, as the blood beneath my skin. Let the river in, nature plays, nature. door to my hands like a vice. You turn the screw, turn them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. So let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin Let the river in Nature place, Nature altijd zo mooi, hè, die bas eh, bij uh, eh, Dotan. Ook al staat hij op te treden, dan is het ook wel. En met stok stokje op die tom eh, de hele tijd meppen. Geweldig. Hey, welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met nummer 25 van deze week. Die is in handen van Dotan. Met Let the River in. Vorige week volgens mij ook binnengekomen. Ja, vorige week binnengekomen op 27. Deze week dus twee plaatsen gestegen. We slaan een paar eh, nummertjes over eh, voordat we verder gaan. Want we gaan, eh, de volgende nummer is namelijk nummer 20. 24 vinden we Nathalie LaRose met Somebody. Een dalertje van 12 naar 24. Robin Schultz featuring Alsi met Headlights. Die blijft blijven zitten op de 23e plek. 22e plek is blijven zitten ook 5 Seconds of Summer met She's Kinda Hot. Op 21 van 18 afgekomen en ooit op een nummer 2 gestaan is uh, Afrojack met, eh, eh, samen met Mike Taylor met Summer Thing. Maar wij gaan luisteren naar een plaat die op 20 staat. Vorige week ook binnengekomen. Ja, dat is nogal makkelijk. Dat vorige week is er een hoop binnengekomen. Omdat natuurlijk twee weken niet ben geweest dus heb ik ze allemaal vorige week erin gegooid. Um, ehm, die eigenlijk anders die week daarvoor en die week daarvoor zijn binnengekomen. Nou, je snapt het allemaal wel. Op 20, eh, vorige week dus binnengekomen op 28. Eh, een eh, nummer, eigenlijk een beetje een ode aan de Jackson 5. Sigala met Easy Love. week eh, nieuw binnengekomen deze plaat. Sigala met eh, Easy Love. Een eh, hele dikke vette knipoog natuurlijk naar ABC van de Jackson 5 van vroeger. En deze plaat die hoorde ik vorige week donderdag voor het eerst. En ik was eigenlijk meteen verkocht aan deze. De Euro Breakdown. Ah, goed, even kijken. Nee, deze gaan we niet doen. Deze gaan we doen. Ja, je weet wat dat betekent. We schakelen weer over ik ga hem niet doen. Ik heb hem nou één keer gedaan. Nou, eh, mag iemand anders hem doen. Hè? Uh, eh, kleine resume voor de platen die we wel en niet hebben gedraaid. Van 30 eh, naar 20. En ik geef het microfoon dan aan Sander daarvoor. Al 21 weken in de lijst op nummer 30 staat Sarah Larsen met Uncover. En op nummer 29 Flowride featuring Robin Thicke en Fading White met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 28 nieuw binnengekomen deze week Naughty Boy featuring Beyoncé en Errol Benjamin met Run It, Lose It All. En op nummer 27... <coughs> op nummer 27... Alvaro Soler met El Misa Sol. Nee, op 27 staat Zara Larsen eh, met uh, Lars Live. En op 26 staat Alvaro Soler met El Mismo Sol. Sorry. Maakt niet uit, 25 dan. Op nummer 25 hebben we Dotan met Let the River In. En dan nummer 24, Natalie LaRose met Somebody. En dan nummer 23, Robin Shield featuring Elsie met Headlights. Nummer 22, 5 Seconds of Summer met She's Kind Heart. En dan nummer 21, Afrojack featuring Mike Taylor met Thing.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 18 Skrillex, 17 Adam Lambert en 16 Calvin Harris in de Sapels. Haar Deep is Your Love. Maar wij gaan de nummer 15 draaien voor je deze week. 26 een week in de lijst, Martin Garrix. Is your heart racing? GTA Intoxicated op eh, nummer 12, is dit. Daarvoor die Martin Garrix met uh, eh, Asher Don't Look Down op de 15e plek. Daartussen hebben we nog een eh, paar platen gehad natuurlijk. Op uh, 14 was David Guetta samen met Emily Sunday, What I Did For Love. Op nummer 13 Major Lazer DJ Snake featuring Meum. En dit is de nummer 11 Klingande samen met... oh nee, dus Klingande samen met Broken Back. Dat moest ik zeggen met uh, Riva Restart the Game. Hoogste positie ooit, uh, nummer 2. 23 weken in de lijst, nu op 11. used to be. you should be treated. You watch it fall as you can see. Start the game. forget about the past. You'll no doubt all mine. Now these walls you'll find answers to your pain. Just walk and make it end. Tasting the pain, I'm losing someone who can change. Don't even look back at these wasted moments. If too heart but it used to be, she's not to blame. You should be treated. Watch it fall as you can see. Stop the game. steeds over waarom eh, deze plaat nooit een eh, nummer 1 hit is geworden. Nooit verder gekomen als een eh, tweede positie. Klingon samen met Broken Back met Reba Restart the Game deze week op een 11e plek. In hun 26e week, zoiets toch geloof ik. 23e week. Nou, toch doen ze het prima. Hey, ehm, Vorig uur had ik het erover. Ik zal nog wat nieuws gaan vertellen. Onder andere over Taylor Swift. Want Taylor Swift heeft weer eens een keer een eh, goede daad verricht. Zo heeft ze namelijk een eh, flinke donatie gegeven aan het eh, zieke neefje van haar achtergronddanser Toshi. Swift heeft een donatie gegeven van maar liefst 50.000 dollar. Onder haar eigen naam via de website GoFundMe. Baby Aiden, ik heb het geluk dat ik met jouw oom Toshi op uh, tournee mag. We bidden allemaal voor jou en je moeder. We steunen je, zo schrijft Taylor Swift als bericht op de website bij haar donatie. Bij het eh, jongetje eh, van 13 eh, maanden is namelijk onlangs kanker geconstateerd. En de artsen dachten in eerste instantie dat hij een longontsteking had. Nou, omdat de moeder van Eden heeft gekozen aan de zijde van haar zoontje te blijven om hem te kunnen verzorgen. Logisch. is hij wel helaas ontslagen. Nou, ze laten ook weten dat ze ontzettend dankbaar is voor de gulle donatie van deze Taylor. De zangeres staat onbekend om haar goede daden. Eerder heeft ze al een eh, ziekenhuisrekening van iemand betaald. Een bruiloft georganiseerd van een van haar eh, vrouwelijke fans. En eh, zetten ze zich in voor geletterheid. Wat de fuck mag dat wezen? Nou ja, het zal wel. Hey, Taylor Swift die doet het goed. En Swift en Calvin Harris... die hebben op elk hun eigen manier alle geruchten over een aanstaande huwelijk... naar het land der fabelen verwezen. Want ze lachen om de trouwplannen. Wat de pers zegt eh, dat ik doe. Een huis kopen in Beverly Hills. En eh, trouwen in een eh, Engels kasteel. Maar wat ik echt aan het doen ben. Een show geven in St. Louis. Zo liet ze weten via Twitter. Ook Calvin Harris gaf een reactie tijdens, het, tijdens een interview op het Britse KISS FM. Het is interessant omdat er duidelijk zoveel verschillende dingen worden geschreven. Als we even niet zoveel in de publiciteit zijn, dan worden gewoon dingen verzonnen, zo vertelt hij. Ik ben uh, verschrikkelijk blij met haar, dus ik vind het allemaal wel prima. Ik ben eh, kennelijk allergisch voor katten. Of we gaan volgende week trouwen. Je moet het nemen zoals het is. En dat is het eh, verhaal in het nieuws dat mensen lezen. Maar het is gewoon niet wat het echt is, zo laat Kelvin Harris dus weten. Maar volgens mij hè, zeggen ze dit alleen maar om in het geheim te kunnen gaan trouwen. Dat, uh, dat zie wel vaak, want anders krijgen ze weer te veel media-aandacht. Eh, over trouwen gesproken, want Ellie Golding die wil uh, dolgraag eh, trouwen. Let op Sander, Ellie Golding wil dolgraag trouwen. Maar dan wel met haar grote liefde. En er staat geen Sander Douwdij achter. Er staat <laughs> Doggy Point erachter. Het tweetal heeft inmiddels namelijk al geregeld gesprekken gevoerd over trouwen en kinderen. Een insider onthulde aan Heatworld. Dougie zit helemaal in het idee van trouwen. En dat zal gebeuren als een schema ze toelaten. En het is zuur dat op eh, dit moment eh, zo goed gaat eh, met haar loopbaan. Nou, de zangeres vertelde zelf in Glamour Magazine... God, ja, ik ben bijna 30. Ik heb ooit een verkeerd beeld van het huwelijk. omdat zoveel mensen om me heen scheiden, gescheiden ouders hadden. Ik dacht toen dat alle mannen shit waren. Maar dan komt er iemand langs die dat vertrouwen herstelt. En nu vind ik het fijn om over uh, traditionele dingen na te gaan denken. Zoals eh, trouwen in de kerk met al mijn eh, familie op één plek. aldus Ellie Golding. Nou, voor haar staat er nu een drukke tijd voor de deur. Niet alleen verschijnt er op 6 november haar album Delirium... Ook zal in de eerste maanden van 2016 door Europa reizen met een tournee. De verwachting is dat er dan ook direct een wereldtournee zal volgen achteraan. Nou Ellie, eh, zet hem op. Ik eh, ben benieuwd. Hey, straks heb ik nog een eh, nieuwtje over One Direction, want die pakken een record. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 10 van deze week. En die is in handen van Jess Glynn met Hold My Hand.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 zet dan even Omi met Cheerleader aan of eh, Mark Ronson met uh, Uptown Funk. Dat vindt ze zo leuk. Doe dat gewoon. Alsjeblieft, doe dat voor mij. Of voor Sander, wat jij wilt. <laughs> Ja, inderdaad, de collega's van eh, Radio 50. presenteren op dit moment eh, de Nederlandse top 40. En die ziet er als volgt uit. We gaan er wel in eh, vogelvlucht doorheen. Op 40 vinden we Kensington met Riddles. Robin Schultz samen met Francesco Yates is nieuw binnengekomen met de single Sugar op 38. James Morrison met Demons is ook nieuw binnengekomen op 34. Eh, years and Years met Desire staat op 30. En eh, Disclosure samen met Sam Smith met Omen op 27. Uh, eh, even kijken. Ja, nee, Ellie Golding, On My Mind. Ook nieuw binnengekomen in de top 40 op 19. Anouk met Dominique, haar Nederlandstalige nummer. Vinden we op een 16e plek. op een 10e plek vinden we Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Paradon. Op een 8e plek Axel en Ingrosso met Sun is Shining. Felix Jansa met eh, Jasmine Thompson. Ain't Nobody Loves Me Better vinden we op een eh, zevende plek. Een zesde plek voor eh, Sigala met Easy Love. The Weekend Can't Feel My Face op nummer 5. Nummer 4 dan R-City samen met Adam Levine Locked Away. En op nummer 3 Last Frequencies samen met Genique Divine met Reality. Calvin Harris en The Disciples met How Deep Is Your Love... vinden we op een tweede plek in de Nederlandse top 40... En een uh, eerste plek is voor uh, Justin Bieber met uh, What Do You Mean?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 But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. simplicity. I feel like I've been missing me. raining over me. But hearts break and hell's a place that everyone knows.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 Echt waar hoor. R-City samen met uh, Adam Levine. Last Way op nummer 7 deze week. In een eh, tweede week dat we er pas in staan. Vorige week nieuw binnengekomen op een 24e eh, positie. Wat er meteen de snelste stijger eh, van deze week maakt. Ik vind het knap hoor, ik doe het ervoor. is snel door met de nummer 6 is in handen van Maroon 5. En zo heet hij inderdaad. This summer's gonna hurt like a motherfucker op nummer 6 deze week in een 14e week. Hey, ik had nog een eh, klein nieuwtje voor je over eh, One Direction. Want eh, One Direction Directions die breken records en records en records en records. Want de heren speelden voor de 23ste keer in vijf jaar tijd in de O2 in Londen. En dat is dus een spiksplinternieuwe record. Nou, Harry Staals die, sprak zijn vins toe. we weten beter als een, ieder dat wij niet zouden bestaan zonder jullie. Jullie kopen de kaarten voor onze concerten. Super bedankt voor al jullie steun. Of jullie er nou een week geleden mee zijn begonnen of al vijf jaar geleden. Iedereen bedankt, we zijn dankbaar. Ja, bladi bladi uh, eh, Harry Staals. Het eh, was een eh, extra speciale avond volgens Liam Payne. Liam, zoals jullie weten, is vanavond een belangrijke optreden voor ons. Het is onze laatste keer in de OT, O2 voor onze pauze. En het betekent alles voor ons om zo'n geweldig publiek te hebben. Na nou, de, heren, de dankbare heren gaan nu verder met de rest van de tour in het Verenigd Koninkrijk... in steden als eh, Manchester, Glasgow en eh, Dublin. Nou, ik wens ze heel veel plezier. 25, 23 keer in vijf jaar tijd. Je moet even bedenken dat dan 23 eh, keer in vijf jaar tijd... iemand hier in, het, in de HMH staat bijvoorbeeld of in de Ziggo Dome. Nou, ik vind het knap. Hey, snel door met de top 40. De laatste paar nummers zijn er aangebroken. Zo deze... De nummer 4 van deze week, Demi Lovato met Cool voor de Summer. Vorige week nog op een 11e eh, positie, 13 weken in de lijst. remake in de lijst. Vorige week op 11, deze week op 4. En meteen de hoogste positie voor deze Demi Lavato. Cool voor de summer. Terwijl dat zonder eh, zit eh, mee te piano, te schreeuwen en te dansen en te eh, headbangen. Gaan wij ons wel opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat we geluisterd hebben hoe de top 3 er vorige week uitzag. Ja, hoe zag die er ook weer uit, de top 3 van vorige week? Nou, Komt die aan hoor. De Euro Breakdown. Nummer 3. Dime puede ser feliz, esto no me gusta, esto Nummer nummer 3, Nicky Jam, Ricky Iglesias, El Pardon. Nummer 2, The weekend Can't Feel My Face. En dit is eh, nummer 1 van eh, vorige week, Justin Bieber met uh, What Do You Mean?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 1st up, then down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Nummer 1 van eh, deze week, Justin Bieber met What Do You Mean? Echt waar, vijf weken pas eh, in de lijst uh, eh, vroeger zich af. Ja, echt waar, San. Kan er niks aan doen. Vind je het wat? Ja. Stiekem is het wel een lekker nummer, hè? ondanks dat het eh, Justin Bieber is. Ik snap het ook eigenlijk niet, maar ehm, ik ben best wel blij dat hij op eh, nummer 1 staat eh, in de Euro Breakdown van deze week. Hey, 25e jaargang, aflevering 40 van vrijdag 2 oktober 2015 zit erop. Deze week hadden we 11 stijgers, 11 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We welkomen Elijah met Summer 2015, Lina, Wild Free en Naughty Boy Beyoncé en Arrow Benjamin met Running in de lijst. En helaas hebben we moeten afscheid nemen van Pharrell Williams, Lana Del Rey en Louis Notem. Hey, volgende week zijn we er gewoon weer bij tussen 3 en 5 met de top 40 eh, van die week. Zaterdag tussen 7 en 9 zal die eh, herhaald worden.